Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Er zijn steeds meer meldingen van bijna botsingen tussen drones en vliegtuigen. Vorig jaar kwamen er zes ernstige meldingen binnen. Dat bevestigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een bericht van RTL Nieuws. Voor het eerst zaten daar meldingen tussen van de verkeersluchtvaart. Zo scheerde boven Hellevoetsluis een drone langs een Boeing 737... Eerder wezen de luchtvaartsector, defensie en de politie er al op dat dronevliegers zich onvoldoende bewust zijn van de risico's. Het aantal hobbyvliegers in Nederland wordt op 100.000 geschat en neemt snel toe. Bij een verkeersruzie in Amsterdam is tijdens een worsteling een wapen van een agent afgepakt. Dat vertelt de politie aan stadszender AT5. Later is het wapen in de bosjes teruggevonden. De verdachte is nog niet gepakt. De politie hield in stadsdeel Nieuw-West tevergeefs een grote zoekactie werd gezocht met een politiehelikopter en een huis werd binnengevallen. In Barneveld is bij een verkeersongeluk een meisje van 14 omgekomen. Ze zat op de fiets toen ze in botsing kwam met een motor. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen, zegt de politie. De motorrijder raakte licht gewond. Voor het eerst in de geschiedenis is de Duitse voetbalclub Hamburger SV gedegradeerd uit de Bundesliga. De club won thuis nog met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar dat was al niet meer genoeg om degradatie te voorkomen. Hamburger SV moet het nu volgend seizoen doen met een plek in de tweede Bundesliga. In maart werd de trainer al aan de kant gezet vanwege de slechte resultaten. Het weer in het zuidwesten kans op een enkele bui. In de rest van het land blijft het droog.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 We gaan beginnen met de tips, jongens. Want eh, ik had me wel degelijk vergist. Want we hadden dus een tip van Patrick. En Patrick die heeft eh, eh, opnieuw eigenlijk voor een artiest gekozen... die hij wel eens eerder heeft, heeft aangeprezen hier. Het is The Pursuit of Happiness. En dat is van Plan B. give me happiness over temptation any day. No, give me happiness. Satisfaction just gets in the way of my happiness. It's so easy to stray from the pursuit of happiness, but I keep searching for my happiness. Patrick. Pursuit of Happiness, Plan B. En we gaan eh, gelijk dan uh, zomaar door naar, eh, naar jouw plaat, Quinten. Want wat had jij voor ons in petto? Ik heb This is America van Childish Gambino. Ah, oké, nou, ik ben benieuwd. Super trending. Oké. We gaan het meemaken, jongens. Oh, yeah. We just wanna party. Africa. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. you slipping now. Look what I'm whipping now! Look how I'm geeking now! I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah, yeah. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. contraband. I got the plug on a hawker. Whoa. They gonna find you like baka. Blah. Ooh, America. I just checked my follow and Listen, you, you motherfuckers owe me. Get your money, black man. Get your money, black man. Ja. Je zei het al, hij heeft een beetje een, eh, een rare outro. Ja, dat loopt nog even door. Ja. Maar dit, eh, dit was dus eh, jouw keuze eigenlijk van, van deze week. En artieste artiesten Childish Gambino. En dan met de platen This is America. Dat is de tip van, van Quinten van deze week. ja. ja, mijn tip is eigenlijk denk ik wel vrij simpel. Stuur een oudje. Dit is een oudje inderdaad. Flowrider Whistle Baby.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 You just plaat die nooit gaat vervelen. Flowrider, Whistle. Heerlijk, heerlijk. En ja, in het kader van eh, fluiten en vrijgezelle vrouwen... kan ik eh, jullie uh, Weet ja, je wel, waar het nummer vertellen... Over gaat? Ja, dat weet oh, ik. Dat weet ik. In dat, is goed. In het, in het kader van fluiten en vrijgezelle vrouwen... Eh, kan ik jullie eh, ja, met eh, ja, heel veel blijdschap mededelen... dat Selena Gomez haar lesbische relatie van jaren heeft verbroken. Want ja, Justin Bieber en Selena Gomez gaan hun relatie... die hadden hun relatie een tweede kans gegeven... maar ja, die vlam is nu echter gedoofd. Een bron dicht bij Selena Gomez onthulde details richting US Weekly. Selena Gomez is begonnen eh, het grotere plaatje te zien als het om hun relatie ging. En wat belangrijker is, eh, haar algemeen welzijn. Haar eh, familie en eh, de goedkeuring van vrienden. Niemand steunde haar relatie echt. Zo luidt de strekking van het verhaal. Eh, uiteindelijk zoekt Selena Gomez blijdschap. En met haar nieuwe beslissingen kan de familie alleen maar blij zijn. Ze voelt zich nu sterker dan ooit en kijkt uit naar een nieuw hoofdstuk. tussen 2011 en 2014 hebben Selena Gomez en ja, Justin Bieber, dus de lesbische relatie, een relatie inderdaad gehad. En daarna 1 oktober een nieuwe poging eigenlijk gestart. Om dan ja, helaas weer dit jaar dan alweer af te moeten moeten sluiten. Dus ja, dames, eh, Justin Bieber is, eh, is ja, single. Voor wie daar een nat onderbroekje van krijgt. Nou, hè, bellen, twitteren en weet ik het allemaal. En ja, voor Celine, <laughs> voor Selena Gomez. Oh, oh, dat, het zou bijna naar 12 reclame eigenlijk worden. En voor Selena Gomez doet 0900 09677. dus ja, dat, eh, dat dus. Dus ja, die zijn in ieder geval weer vrijgezel. En jongens, wat hebben we allemaal dit uur nog op de planning staan? We hebben natuurlijk de tips hebben we nu gehad. Eh, de tips eh, even eh, ter herhaling, misschien wel even handig. De tip van Patrick van deze week was Plan B, Pursuit of Happiness. En we hadden natuurlijk ook de tip van Quentin Childish Gambino met This is America. En ja, dan mag ik mezelf afsluiten met Flowrider, Whistle. En ik merkte eigenlijk laatste dat ik best wel veel platen erbij pak... die van een paar jaar terug echt in de zomer helemaal hot en happening waren. Maar dat ja, weet niet, ik vind, ik vind ze nu ook nog wel gewoon passen in de, in de zogenoemde zomer. Dus eh, ja, we hebben straks natuurlijk ook nog eh, MC Verlaffel, Die natuurlijk weer met bloedspoed de studio inkomt komt eh, in rennen om zijn track te droppen. Wij vermoeden dat het Gers is. Gers Perdoel. Die dit heeft gedaan. Zo? Nou, ik vermoed het wel. Want als je, als je goed straks naar MC Verlaffel luistert... dan zou dit dus is, heel goed kunnen. Nu je het zegt. Ja. Ja, dat zou echt heel goed kunnen hoor. Ik denk namelijk we wel dat het zo is. We gaan meemaken. Ja, Misschien we gaan dat we hem zelf zien deze keer. Nou, ik, ik, mag het toch een keertje hopen, weet je. Hij mag ik na 40, bijna na 40 weken toch echt wel een keertje gaan onthullen. Dus ja, nou ja, voordat we dat gaan doen gaan we eerst nog even luisteren naar David Guetta... David Guetta, Martin Garrix, Like I Do. We gaan door naar Shawn Mendes, In My Blood. En dan komen we daarna nog even bij jullie terug met MC Falafel. En wie weet ook nog het Eurosong Festival. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. phone again. Feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Patrick, jongen, je tip doet het goed. Je tip doet het goed. Ja. Beter dan eh, eh, al mijn tips. Nou, jouw tip heeft het, eh, heeft het best wel lang volgehouden. Alleen is heel erg nou ja, rond blijven bungelen eigenlijk. in, tussen de 30 en de, en de 40. heeft wel even een momentje gekend dat hij op plek 28 volgens mij nog heeft gestaan. Maar daarentegen de andere plaat van de Chainsmokers, Sick Boy, staat er dan wel weer heel erg lang in. Ook goed. Is dan wel weer heel erg al moet ik wel zeggen, als, als ik nu, toch eigenlijk over die plaat heb. Ik, vind het een goede plaat, maar eh, het is wel, eh, ze hebben een hele, hele herkenbare sound. Je weet in principe wel gelijk echt, echt dat het de Chainsmokers zijn. Ja. Dat weet je echt wel, dat weet je echt wel zeker. Dus. Maar ja, wie weet, eh, die, die, ja, die tip ja, This is America. Ik, ik zie dat die op zich in andere landen nu ook wel wat goed doet. En dat hij ook op nummer 1 staat. als ik even jouw PC-scherm zo volg. Ja. Dus ja, ik, ik, heb wel een vermoeden. Ik denk dat hij volgende week eh, wel, wel, hoog in de lijst in ieder geval doorkomt. Maar ja, dat, eh, dat, gaan we allemaal meemaken. We hebben natuurlijk eh, om half negen MC Falafel natuurlijk uh, klaarstaan. Die hier de boel gaat versieren. En ook helemaal gek maken. En dan hebben we, ja, je moet het maar weten. Ja, ik weet niet. Wat, wat, wat zullen we daarvan in de plaats doen? Hebben we al daar iets voor bedacht, jongens? Iets wat we in de plaats kunnen doen voor je moet het maar weten. Een goede discussie. Een goede discussie. Wat niet over rust aan de kuststraat. Nou, we, we, kunnen. Eh, eh, eh, ja, het is niet mijn standaard ding, maar het, het Eurosong Festival er maar even bij pakken. Ik denk dat dat een goede is. Want nou, onze eigen, eigen, eigen, eigen ja, die, ja, die doet het goed. Moet ik wel heel eerlijk zeggen. En, en dat is e-, even een puntje. Daar wil ik later eigenlijk op terugkomen. Ik hoop dat jullie me eigenlijk wel een beetje in dat punt steunen. Is dat ik hem wel een klein beetje arrogant vind. Een klein beetje arrogant. Ja, zeker. Ja, zeker. vind ik ook. Ik vind hem heel arrogant. Ja, eh, nou, ja, ik, heb... ik vind hem bij The Voice vind ik hem, vind ik dat hij het hartstikke goed doet. Eh, maar eh, ik heb ook interviews met hem gezien richting AD. En hij heeft een beetje ruzie met AD nu. Dat, dat, dat boycott hij nu. Maar dat is... Nee, dat is, alles waar, ah, dat is alles behalve wat George <laughs> Ezra over zingt. Dat is alles behalve Paradise. George Ezra Paradise, half negen, MC Falafel, recht door je speakers. My My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there phone those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. my time. My time, well, it's a never ending hell to skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I bloody veins. You know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.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 Warning. Ja, dat betekent maar één ding. We gaan de nummer 20 tot en met 10 gaan we erbij pakken. Wie is waar gebleven? Rams met Barking op plek 20 deze week. Vorige week nog moest hij nog met plek 23. Toch weer drie plaatsen omhoog kopen. Justin Timberlake featuring Chris Stapleton met Say Something van 24 naar 19 gegaan deze week. En Bazzy met Mine van 15 naar 18 deze week. Dus ja, die eh, ja, is ook nog steeds een beetje in de lijst. Hangt er wel een beetje, maar uh, moet misschien nog iets vaker gaan draaien. Lil Dicky, Chris Brown, Freaky Friday staat op plek 17. Kruipt langzamerhand richting die top 10. En The Weeknd Call Out My Name op plek 12 vorige week. Maar moet het nu doen met plaats 16. Plek 15 David Guetta, Martin Garrix en Brooks met Like I Do. En Shawn Mendes in My Blood op plek 14. Stond vorige week nog op plek 10. Wel jammer eigenlijk. Dus eh, hij heeft even kort even de top 10 mogen aantikken. Zane en Let Me van 18 naar plek 13 deze week. Vijf plaatsen gestegen dus. En je hoorde natuurlijk net George Ezra met Paradise op plek 12. Vorige week op plek 13. Zed Maren, Morris and Gray, The Middle op plek 9 vorige week, maar nu op plek 11 terug te vinden. En op plek 10, ja, ik weet dat het niet jouw favoriete plaat is, Quinten. Maar ja, dat is I Like It eh, van eh, Cardi B, Bad Bunny. En eh, ja, dat is toch niet helemaal jouw ding. En ik, ik, wil je best sparen deze keer. Maar? Maar, daar staat natuurlijk wel wat tegenover. Dat gok ik. Ja. En dat is? Nou, daar ga ik nog even over nadenken. Maar ik, ik, eh, ik, ik, wil je deze keer best eh, sparen. We, gaan gewoon, we duiken nu gewoon alvast iets verder eh, de, top 10 eigenlijk even in. En ehm, ja, ik denk, dit is ook een plaat die we eigenlijk iets te weinig gedraaid hebben. Maar ja, weet je, ik help het mezelf gelukkig al herinneren. En daarom doen we het nu inderdaad nog even. En dat is Kaigo Miguel, Remind Me To Forget. It never fades away is staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. is tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest.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 Here we go again. Get that shit inside your head. No, no, yeah. Uh, uh, F I I E N D S. <laughs> We're just friends. So don't go look at me no. with that. Heb ik het niet duidelijk gemaakt? Snap je het nu nog niet? Friends, Marshmallow en Marie. Ja, ja. Weet je wat ik mezelf op betrap? Wat ik de laatste vrij veel doe. En weet je wie dit ook doet? Nou? Rapper Shores. Rapper Shores. <laughs> dus je vergelijkt jezelf nu met Rapper Shores. Heb je een verjaardag? Een vriend of een collega van het oh. werk die weggaat? <laughs> dat had ik eigenlijk voor mijn verjaardag moeten vragen. Zo'n video van Rapper Shores. En binnen een dag is je video oké. yeah, let's go. Ja, Ben jij niet de nieuwe Rapper Shores? Oh, dat kan ik zeker. Dat kan ik wel, ja. ja. Nou, ik, uh, Zeker, maar ik moet dan wel, wel eh, ook, ook zo'n zo'n vetkuif dan nemen, denk ik. Ja, dat is te laat. Ja. Ja. Nou, dan word je de kale rapper, Shores. ook goed. Dat kan ook. Ja. je? MC Panda. Lil Glassex, Lil Lil op je ruit. Oi, oi, oi. Hey, maar... <laughs> er is serieus een rapper die heet Lil Windex. Nou, ik heb dus serieus... Er is dus eh, in een periode geweest ehm, dat ik... Ehm, ik, had, ik, ik, heb nog een stiefzusje. En die had toen nog eens een jongen, die, die was dan MC Rapper. En die, ehm, die, die noemde zichzelf gewoon MC Dextro. Recht door je speakers. <laughs> ja, en die had dus ook wat plaatjes had hij dan eh, erop gezet. En dat was, ah, dat was gewoon echt drama. Dat was echt drie keer niks. Eh. Maar ja, maar ja, maar ja. Maar we zochten natuurlijk een beetje een, een, discussiepunt eigenlijk even om het zo te zeggen. Want ja, het Eurosongfestival, Festival eh, dat, dat is vanavond. Uh, Waylon die staat dit keer ja, ons daar te vertegenwoordigen. En ehm, ja, ik heb toch wel gehoord net in ieder geval vanuit mysterieuze bronnen... Ehm, die visueel in beeld zijn, maar audio eh, contexten nog niet aan kunnen vullen. Dat um, best wel een goede plaat heeft neergezet. Maar, dan vraag ik me af, is het ook nummer 1 materiaal? Is dit materiaal wat nummer 1 kan worden? Want hij is natuurlijk met de Common Linnets... met Ilse Lange is hij toen tweede geworden. En heeft hij de potentie om, ja, om één te gaan halen deze keer. Hij kan heel goed zingen. Ja, hij kan goed zingen qua karakter is het misschien anders. Maar, zeg maar ja. ik denk dat het, dat het wel kan. Maar als, als ik kijk naar wat de andere, zeg maar, de andere landen, die zijn ook niet slecht bezig. Nee, zeker niet. Zeker niet. Al ben ik wel van mening dat als je gaat kijken naar een... Uh, je, had, je, had, vorige keer... Eh, Gordon die heeft dat ook nog gedaan. En die heeft natuurlijk die plaats... Die heeft, die heeft het verschrikkelijk slecht gedaan. Ik vond Anouk daarentegen... Vond ik dan wel weer songfestival qua kwaliteit. Vond ik ook goed. Ik vond Treintje Oosterhuis... Ja, mo, Vond ik een moi ja, ik ben er dus echt zo niet mee bezig met het Songfestival. Ja. ja, en weet je wat het is? Wij hebben net even de data, Quinten heeft net even de data erbij gezocht. Maar wij hebben dus voor het eerst meegedaan in, 1957. En, ehm, het eerste jaar ook. Ja, dat is, dat is het eerste jaar. En als we gaan kijken, wij hebben in totaal hebben wij het vier keer gewonnen. De laatste keer dat wij het Eurosongfestival wonen dat was volgens mij met Gerard Joling in 1983. Ja, Wie heeft het toen gewonnen? Eh, Gerard Joning heeft het voor ons eh, volgens mij in de wacht gesleept toen. Die heeft hem in 1983 volgens mij toen... Eh, nou, toen ik zie hem hier niet staan. Ik heb hier 1975. Oh, ik dacht, nou, sorry, dan heb ik dat verkeerd gezegd. Ik dacht dat het 1983 was, dan heb ik de datum verkeerd. Eh. Nee, maar ik dacht dat Gerrit Joling hem eh, de laatste keer van ons eh, gewonnen had. Maar dat is, dat is best wel een tijd geleden hoor. Dat is echt lang geleden inderdaad. Nou, dan, dan is het weer tijd voor een nieuwe. Ja, ik, ik hoop dat, dat het waar gaat maken. ja, we hadden het natuurlijk net al over dat Weden ja, als artiest, uh, hele goede artiest is. hij is alleen een tikkeltje arrogant. Ik vind dat het wel, wel wat minder kan. hij heeft, wel, ja, ja, Tuurlijk snap ik dat je als artiest ook een beetje, hè, een beetje status hebt. En dat je... Hè? Ja, maar ja, andere mensen... Als je ja. kijkt naar andere artiesten, die doen het ook niet zo. Nee, nee, dat is zeker waar. Die hele boycott uh, snap ik ook niet. Nee, ja. Ik heb het, eh, dat heb ik nooit gesnapt. Dus ja, weet je wat we gaan doen? We zitten natuurlijk nu in de top 10. We gaan eh, de nummer 3 <laughs> gaan we erbij pakken. Dus we gaan uh, ja, langzamerhand gaan wij naar die nummer 1 plaat werken. Dan gaan we kijken wie er op nummer 1 staat. Ik kan u wel alvast verklappen, het is een nieuwe. Maar wie? Wie? En op welke plaats staat de vorige nummer 1? Weten we dat? Ja, hmm. ik weet het. Jij weet het, ja, Ik weet het, ik weet het. We gaan eh, naar de plaat die mij best wel eigenlijk aan het hart gaat. Maar dan, dan ook zeer zeker eh, de rapper eigenlijk. Mijn eerste plaat die ik van hem heb gehoord, dat eh, was de Ceiling Kent Holas.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 We gaan straks naar de nummer 1 gaan we toewerken van de Euro Breakdown. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Anders ik wel. Alright, I'm gonna, you're gonna be my lover tonight. Langzaam maar zeker. Steady as she goes. Never mind. Yes jongens, het moment is daar. We gaan eindelijk erachter komen wie er deze week op nummer 1 staat. Hou je vast, want we beginnen bij nummer 10. Wacht even. We beginnen bij nummer 10. Op nummer 10 hebben we Cardi B, Bad Bunny en J Balvin met I Like It. Stond vorige week nog op plek 22. David Guetta en Sia met Flames op plek 9. En op plek 8 hebben Kaigo, Miguel, Remind Me To Forget. Op plek 7 Marshmallow, Emery met het mooie nummer Friends. Stond vorige week nog op plek 4. Drake Nice For What heeft 5 sprongen gemaakt, want die is naar plek 6 gegaan. En Post Malone, Ty Dolla Sign met Psycho nog steeds op plek 5. Het is eindelijk dan gebeurd, want vorige week stond hij nog op nummer 1. Drake God, God's Plan staat nu op plek 4. Rudy Mantle, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan, These Days op 3. En Dennis Lloyd, Nevermind op plek 2. En ja, voor de mensen die dan een beetje hebben opgelet... het is natuurlijk niet zomaar een plaat die dit keer eh, op nummer 1 staat. Het is een plaat die al een tijdje in de lijst staat... maar gewoon zo'n enorme rotsprong heeft gemaakt... ook vanaf het moment dat hij de lijst binnenkwam. Het is ook denk ik wel de verdiende nummer 1. Eh, als ik het eh, eerlijk zo mag zeggen. En ja, zoals dat zo mooi wordt gezegd. Mensen zijn zo verliefd op mij. Ze vinden het echt geweldig. Want na één kus zijn ze van mij. En wie zou dit nou zijn? natuurlijk. One Kiss, Dua Lipa, Kelvin Harris. Och, och, och. Tien weken heeft Drake eh, Lonely at the top gestaan. Maar ja, ja, je kan niet altijd nummer 1 blijven. dat bewijs ik eigenlijk maar weer. Ik denk dat het een goede verhandeling is. Ik, denk dat het echt een, plaat die eh, de nummer 1 waard is. Ja, zeker. Hij heeft het eh, plekje zeker verdiend. Maar zeg ik, hij heeft natuurlijk in het begin ook echt, echt, echt grote sprongen gemaakt. Want hij kwam echt vanuit niks kwam hij aan. Hij, is, eh, ik denk, hij had nog net niet zo'n hoge notering als, als ehm, eh, Post Malone dat had eh, met plek 23 deze week. Maar ja, zeker inderdaad verdient nummer 1. Dus ik ben, ben benieuwd hoe lang deze plaat het gaat volhouden. Want Drake heeft hem natuurlijk 10 weken volgehouden. Dua Lipa hiervoor met New Rules zelfs nog net 9 weken bovenaan gestaan. Dus ik ben benieuwd hoe vaak we deze platen nog gaan horen op de plek nummer 1. Al dan niet in de Euro Breakdown. Ja, het programma is alweer bijna ten einde. we hebben nog maar een paar minuutjes. En dat betekent dat wij eh, langzamerhand richting het, eh, het einde druipen van eh, week 39. Ja. Week 39. Zit ik er ook al 39 weken bij? nou... Nee, volgens mij niet. Volgens mij kwam ik bij de derde of vierde week binnen. Ja, je bent na een maandje binnen je binnengekomen. ik heb Sander nog een keertje over de vloer gehad. Sander Daudé is toen nog een keertje langs geweest. Oké, nou. Ja. Nou, en Sander, Sander, mocht je nu luisteren. Eh, het is douw dij, dus douw ik of douw jij. Dus... <laughs> ja, hij is echt heel slecht. Maar ik heb sowieso heel veel, eh, laat, heel veel ja, slechte grappen eigenlijk. Eh, dat weet dat is, Ja, in ieder geval, dat hebben jullie natuurlijk al eerder gehoord. Het is meer een beetje het niveau van... Ja. Nou, dat moet iemand moeten doen, hè? Weet je? Ja, laat iemand maar die slechte bruggetjes maken, weet je. Laat dan mij het maar zijn. Laat of mij jezelf op. Ja, zeker. ik hoef mezelf, uh, eh, offer mezelf zeker, zeker. Dus Quinten, jij gaat morgen ga je, eh, je verjaardag vieren. Als ik neem aan dat jij vanavond ook nog wel wat gaat doen. Eh. Ja, zoals ik vanochtend, of tenminste vanmiddag wakker werd... dacht ik, ik ga even niet meer drinken. Ja. En nou, ik ga straks naar, naar feest toe, dus. Oh, <laughs> je, gaat, je, je ging niet meer drinken? Nee, maar ik ben van gedachten veranderd. Ah, oké. Moet een beetje los kunnen gaan, toch? Ja, dat, dat zeker. Dus ik ben benieuwd. Maar eh, zijn er nog eh, plaatsen waar je naartoe gaat eh, hier in Zandvoort in dit horeca-etablissement? Nee, gewoon bij iemand in zijn schuur. Bij iemand? SO naar Donny. <laughs> Wauw. Oké. Ja, dus jullie gaan moonshine drinken, zelfgestookte drank. En ja, jullie zitten daar dan met z'n allen in een, in een hutje. Met z'n dertig in een schuur. Met z'n dertig in een schuur. Ook, ook, nog, ook nog vrouwen erbij of is het alleen is het echt kokfest? Nee, er zijn wel wat vrouwen bij. Oké, dus, ja. Oké, maar dus geen kokfest. Dus... Nee, het valt mee. Oké. Dus meer een hengstenbal. <laughs> nee. Wat? Een hengstenbal. Wat, eh, wat, wat, wat is dat? Een eh? hengstenbal, dus ja, bijna alleen maar mannen. Nou, en, de, nou ja, dus nou, ik denk dat het meer 50-50 is. 50-50, nou oké. Dus ik ben benieuwd. moeten we, we moeten binnenkort eigenlijk... Eh, moeten we nog een, keer een datingshow voor jou gaan opzetten? Nee, doe maar niet. nee, niet, niet. Nee, ik denk dat er dan veel commentaar vanuit van Facebook afkomt. Van Facebook? Dan komt er een petitie. Een petitie? Een petitie over cyberbullying, ja. ja. Ja, ik, ik vind het eh, ja, plausibel. plausibel. Dus ik eigenlijk hoe ik zeg dat, eh, eerlijk. Plausibel. Plausibel. Ja, maar jij zou dat dus eh, zelf niet meer nodig hebben. Nee, nou. nou. ik, nee ik ben even op vakantie. oh, jij, jij, bent even, Je hebt even, even de tijd genomen. zin meer erin. Jij hebt even de tijd genomen. Oké. Okay. Nou. En Mike, ga jij morgen doen? Ik eh, heb eh, morgen eh, de sociale verplichting. en dat, dat, dat, dat, heet het bezoekje niet aan de tandarts, maar aan mijn schoonmoeder. En ik kan je vertellen dat dat net zo tergend is als de tandarts. Want ja, het is morgen moederdag. En ik moet morgen natuurlijk ook... ja, heb ik zelf in ieder geval moederdag te vieren. Want vrouwlief is natuurlijk ook moeder. Dus ik ben vandaag nog echt op shopping spree geweest met mijn dochter van drie. En ik moet zeggen, ik ben geslaagd. Eh. Ja, maar jij hoeft toch niks? Oh, voor, oh, oké. Ja, nou, ja. ik snap het al. Ja ik, hoef, ik hoef, ja, ik kan wel een tekening voor gaan maken, maar dan kijkt ze me echt aan. Van, <laughs> wat tekening? Wat, is dit? Handen, dit zijn handen. Ja, een stukje van ons Theo. Ja, vermoeden. Ja. ja, nee, zeker, zeker. Dus ik eh, moet eh, morgen een beetje bij eruit. Een beetje, ja, hoe zeg je dat... ja, bijt op bed maken, je kent het wel. Ja, ik ga het niet doen morgen hoor. Niet? Wordt voor mij gemaakt. Dat wordt voor jou gemaakt. Dus jij bent, maar jij bent ook echt jarig op moederdag dan? Of, of, ja. Ehm, ja. Echt waar? Ja. Serieus? Ja, ik ben op moederdag geboren. Wat een mazzelpik, hè? Dit gebeurt mij nou nooit. Echt ik waar? nooit wat. Ik, nee, ik, ik vind gewoon echt, gewoon, echt, gewoon, echt ronduit gewoon schandalig dat hij daar gewoon mee wegkomt. Ja. ja, het is wel makkelijk. Maar ja, ik ben zelf natuurlijk al een cadeautje. Ja, jij bent inderdaad zeker een cadeautje. Inderdaad. Ik ben blij dat jij dat vindt. Ik vind jou ook een cadeautje. Een toevoeging aan het team. En ik heb begrepen dat jij ook eh, eh, voor de Max Verstappen dagen hier wat voor de radio mag gaan doen. Eh, jij gaat wat designen. Dat klopt, dat klopt. Dat klopt zeker. Maar ja, daar zijn we mee bezig nu bij CFM. Oké, nou ben benieuwd. Is er, al een, is er al een layout? Is er al een plan de campagne gemaakt? Of, Nee. Nee, niet? Nee. Nee, Ik wou gisteren eigenlijk beginnen, maar... Tot in de laatste secondes geregeld, verzorgd op en top jullie ding. Voorbereid. Ja. Nou, laten we hopen dat volgende week eh, Patrick er natuurlijk is. En dat uh, Tim natuurlijk ook weer uh, kan aanschuiven.